Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Een nabestaande van slachtoffers van de holocaust eist een schadevergoeding van de Nederlandse spoorwegen, meldt het tv-programma Nieuwsuur. Salo Muller is oud-fysiotherapeut van Ajax en verloor in de Tweede Wereldoorlog zijn ouders. Ze werden door de nazi's naar Westerbork gebracht en daarna vermoord in Auschwitz. Volgens Muller heeft de NS zich niet verzet tegen de deportatie van Joden... en heeft het bedrijf er juist aan verdiend, omgerekend zo'n 2,5 miljoen euro. Hij wil nu dat alle overlevenden en nabestaanden van de concentratiekampen... een schadevergoeding krijgen van de NS. In een kippenschuur in Nederweert en Limburg heeft een grote brand gewoed. Daarbij zijn veel kippen omgekomen, maar hoeveel is nog niet bekend. Het vuur ontstond aan het begin van de avond in een voerverdeelmachine... Via de lopende band van het apparaat verspreidde de brand zich razendsnel door de schuur. In de stallen Nederweert zaten 76.000 kippen. Onder Belgische duivenmelkers is onrust ontstaan... omdat er meer dan 5000 duiven worden vermist. De dieren deden vorige week mee aan een internationale vlucht vanuit Barcelona... maar de meeste zijn nog steeds niet teruggekeerd in België. Volgens kenners zijn de duiven verrast door de zogenaamde tramontana... Dat is een plotseling opstekende noordenwind in de Franse Pyreneeën met snelheden tot 180 km per uur. Daardoor zouden veel vogels zijn gestrand. De gevangenis van Lelystad heeft een dominee op non-actief gesteld... omdat hij geen controle meer had over de kerkdiensten. Dat gebeurde volgens Omroep Flevoland vorig jaar al... maar het is nu pas naar buiten gebracht. Tijdens de diensten lazen gevangenen opruiende teksten voor... over Black Power, de beweging die opkwam voor de rechten van zwarte Amerikanen. Het weer op steeds meer plaatsen motregen, maar later vannacht wordt het vanuit het westen droog en het koelt af naar een graad of 16. Morgen in het eh, oosten eerst nog grijs, later af en toe zon.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 Better come correct. Better come correct. Give it to me. Better come correct. Give it to me, baby. Better come correct. Give it to me. Better come correct. Controller. because I'm black. against my hollow bones that rocks my soul. Oh, oh, oh, you can learn from me. Just know you gotta work for it. Uh huh, you gotta work. Zone. This is stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop, don't stop. Bye. Hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo.